Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal doden na de aardbevingen in Turkije en Syrië loopt nog steeds op. Inmiddels zijn in het rampgebied meer dan 8100 slachtoffers geteld. De Turkse rampendienst meldt bijna 5900 doden. In Syrië zijn volgens reddingswerkers en de autoriteiten zeker 2200 mensen omgekomen. Gevreesd wordt dat de aantallen nog drastisch toenemen. Ook worden nog veel mensen vermist, onder wie acht Nederlanders. Het Nederlandse reddingsteam heeft in het Turkse rampgebied drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het was de eerste reddingsactie van het Urban Search and Rescue Team. Afgelopen middag kwam het team aan in de zwaar getroffen provincie Hatay in het zuiden van Turkije. Met de hulpmissie zijn 65 mensen en 8 honden mee. Inmiddels zijn reddingswerkers uit 36 landen aan het werk in Turkije. President Biden heeft in zijn State of the Union de Republikeinen opgeroepen tot meer samenwerking. In zijn toespraak tot het Amerikaanse congres zei Biden dat het nodig is om samen de klus af te maken. Hij doelt dan onder meer op het herstellen van de economie en het vertrouwen in de politiek. Sinds de tussentijdse verkiezingen in november is het Huis van Afgevaardigden in handen van de Republikeinen. En zij zijn het op allerlei vlakken oneens met de president. In zijn toespraak zei Biden verder dat de VS Oekraïne blijft steunen... en dat hij meer wil doen tegen politiegeweld. De politie in Nieuw-Zeeland heeft een partij cocaïne uit de Stille Oceaan gehaald... die een waarde had van bijna 300 miljoen euro. De 81 pakketten drugs hadden een gewicht van ruim 3000 kilo. Ze dobberden op een soort vlot rond in de oceaan... vermoedelijk om later opgepikt te worden door handelaars. Waarschijnlijk was de drugs bedoeld voor de Australische markt...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 Uh.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 特别。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 my sisters in my life